Het is Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. Een Nederlandse zakenman heeft de moord bekend op een Belgisch echtpaar in Sedan, in het noorden van Frankrijk. De Nederlander werd gisteren aangehouden in de sportwagen van de slachtoffers, terwijl hij documenten en telefoons van het echtpaar op zak had. De 38-jarige Nederlander zei tegen de politie dat hij de twee heeft doodgeschoten tijdens een ruzie over de verkoop van een huis. In Frankrijk stond hij al bekend als een oplichter. De ruzie ontstond toen de Belgen in de gaten kregen dat ze werden opgelicht. Het echtpaar zou nog 400.000 euro te goed hebben van de Nederlander. De lichamen van de man en de vrouw werden zondag gevonden in een veld buiten Sedan. Bij de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer zijn PVV-leider Wilders en PvdA-voorman Cohen vanavond opnieuw hard met elkaar in botsing gekomen. De PVV vindt dat het kabinet Griekenland niet langer moet steunen, omdat dat de gewone Nederlander veel geld zal kosten. Hij verwijt de PvdA dat hij partij zich als een schoothondje opstelt tegenover het kabinet en het kabinet in feite gedoogt. Cohen zei daarop dat Wilders moet ophouden met die flauwe kul. Wilders verdomt het om de consequenties te trekken uit zijn opvattingen, terwijl hij de macht heeft het kabinet naar huis te sturen, zei Cohen. Ook GroenLinks-fractievoorzitter Sap riep Wilders op de stekker uit het kabinet te trekken. Ze had daarvoor een stekkerdoos naar de Kamer genomen. Het kabinet wil langer meedoen aan de missie in Libië. Het is van plan nog eens drie maanden te blijven. De termijn loopt daarmee tot het eind van het jaar. Nederland gaat ongeveer op dezelfde voet verder, dat is met 6 of 16. Het kabinet is wel van plan het aantal vluchten iets te verminderen. Er zijn nu 170 militairen in Libië. Eerder zei minister Hille dat er geen geld meer was om langer te blijven, maar de verlenging wordt nu betaald doordat de kosten van de terugtrekking uit Oeruzgan meevallen. De NAVO besloot vandaag dat de missie met drie maanden wordt verlengd en Nederland blijft daar dus bij betrokken. Dan het weer. Vannacht wisselend bewolkt, af en toe wat regen en minima rond 11 graden. Morgenochtend nog kans op een bui. Morgenmiddag droog, en zonnige periode. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het en... Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De avondspits is zo goed als voorbij. Er staan nog een paar korte files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam.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 I'm still mesmerized by two brown eyes and a band of I always was. I'm a slave to your every desire. I worship the ground when you walk. I'm telling you the truth, I'm still as much in love with you as I always was.